Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël bij het internationaal gerechtshof in Den Haag... weerhoudt Israël er niet van om de oorlog in Gaza door te zetten... tot het land een totale overwinning heeft bereikt. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu tijdens een persconferentie. Zuid-Afrika vindt dat er in Gaza sprake is van genocide. Het land heeft daarom een rechtszaak aangespannen. Israël heeft nog niet besloten of het de grensovergang bij de stad Rafah... op de grens met Egypte in handen wil krijgen, zei premier Netanyahu vanavond ook. De grensovergang met Gaza is de enige die Israël nog niet controleert. De Wall Street Journal schrijft dat Israël plannen zou hebben om de post bij Rafah over te nemen. Volgens de krant heeft het land Egypte van de plannen op de hoogte gesteld. De Nederlandse waterpolosters zijn Europees kampioen geworden. Net als in de WK-finale versloeg Oranje in de eindstrijd van het EK Spanje. Het werd 8-7. Bente Rogge bezorgde Nederland dankzij een doelpunt in de slotseconde de zegen. Op het EK baanwielrennen in Apeldoorn is Harry Lafrijsen Europees kampioensprint geworden. Het is voor Lafrijsen dus zijn derde Europese titel op dat onderdeel. De regerend wereldkampioen won in de finale van de pol Rudik. Het brons was voor de Israëlisch-Russische Jakovlev. Jeffrey Hoogland viel net buiten de prijzen. Het weer op meerdere plekken in het land buien. Het is 1 tot 4 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag. Met vanuit het noorden steeds meer regen. In de loop van de dag neemt de kans op hagel en natte sneeuw toe. Vooral in het noorden van het land.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 need in that time. Don't give DJ Malzo. Enjoy the weekend. This is Intense. east LA to the sounds of the guitar. Play by Carlos Santana. Maria, Maria. This is Intense. The best house, club, and tech house. DJ Malzone.